Goedemiddag, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de herfst kun je je mouw weer opstropen. Iedereen vanaf 12 jaar kan dan een nieuwe coronavaccinatie halen. Zo hoopt het kabinet een nieuwe virusgolf te onderdrukken. Half september begint de boosterronde. Ouderen, kwetsbare mensen en zorgpersoneel zijn als eerste aan de beurt. Het kabinet hoopt dat er dan ook al vaccins specifiek voor Omicron beschikbaar zijn. Moet Shakira naar de gevangenis? Justitie in Spanje eist acht jaar cel tegen de zangeres vanwege belastingontduiking. Correspondent Rob Zoutberg volgt de zaak. Nou, volgens de Spaanse Belastingdienst woonden ze in 2012-2014 in Spanje. Was ze dus belastingplichtig? Shakira zegt van niet. De zangeres beweert dat ze in die jaren op de Bahama's woonde. Maar in Spanje geloven ze daar niks van. Ze kan zich klaarmaken. De Belastingdienst hier heeft stapels bewijzen verzameld. Bonnetjes van kappers, danslessen. Ze hebben de fanclub van Shakira gevolgd. Ze weten heel veel en zeggen op grond daarvan... ja, nee, u woonde in Spanje, dus u moet betalen. Shakira kan niet alleen een celstraf krijgen... maar ook een boete van 23,5 miljoen euro. Op de A18 bij Westendorp is een man opgepakt voor het dumpen van afval. Hij werd gisteravond op heterdaad betrapt en is meteen aangehouden. Boeren hebben al stikstofprotesten afgelopen dagen mest, hooi en zelfs asbest op snelwegen gegooid. En bij een schietpartij in Den Haag is een kogel in de slaapkamer van een kindje van één beland. Die kogel ging dwars door het raam en kwam naast het slapende kind terecht. Die raakte niet gewond. politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Het weer in het oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden en midden breekt de zon juist vaker door. Het is een graad of 24. Morgen veel zon en 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het hier en daar wat langzaam rijden. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. 10 minuten extra reistijd voor de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Brezandijk en Den Oever. En ook 10 minuten ruim voor de A9 Alkmaar Amstelveen...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 Hey, shut, what are you? tear falling from your eye. het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoord. Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. je dat niet wilt, het is stil bij mij. Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden had zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort.